Die dijkers met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de luchthaven van de Deense hoofdstad Kopenhagen is stilgelegd. Volgens de politie daar zijn er twee of drie grote drones in de buurt van het vliegveld gezien. Om wat voor drones het gaat is niet duidelijk. Vanwege de veiligheid mogen er in ieder geval geen vliegtuigen opstijgen of landen. Zo'n 15 vluchten die zouden landen in Kopenhagen zijn omgeleid naar een andere luchthaven. De Amerikaanse zender ABC zendt vanaf morgen weer de late night show van presentator Jimmy Kimmel uit. Zijn show werd vorige week van de buis gehaald... nadat hij opmerkingen had gemaakt over de moord op Charlie Kirk. Na die uitzending dreigde de Amerikaanse telecomwaakhond... met maatregelen tegen de tv-zender van Kimmel. Disney, dat eigenaar is van zender ABC, heeft inmiddels met Kimmel gesproken... en zegt dat zijn show nu weer terug kan keren. Ook Frankrijk gaat de Palestijnse staat erkennen... heeft president Macron gezegd in een vergadering van de Verenigde Naties. Afgelopen weekend maakten ook wel het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Canada en Australië bekend... de Palestijnse staat te gaan erkennen. De landen willen hiermee samen druk uitoefenen op Israël... om een einde te maken aan de oorlog in Gaza... Critici zeggen dat er binnen de VN meer gedaan moet worden tegen de oorlog, zoals militair ingrijpen. Sarina Wiegman is uitgeroepen tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. De bondscoach van Engeland won bij het Ballon d'Or Gala in Parijs de prijs voor beste trainer. Wiegman werd met de voetbalsters van Engeland afgelopen zomer opnieuw Europees kampioen. Wiegman werd in 2022 en 2023 ook wel eens uitgeroepen tot UEFA-coach van het jaar bij de voetbalsters. Het weer in het noorden aan de kust enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het is vannacht tussen de 5 en 12 graden.